Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een hotel in Albergen in Overijssel is gisteravond gedemonstreerd tegen de opvang van asielzoekers. Volgens de krant Tubantia waren er tientallen mensen met spandoeken en zou er vuurwerk zijn afgestoken. Het COA heeft het hotel gekocht vanwege het grote tekort aan opvangplekken. Het kabinet maakte bekend dat de vergunning sowieso wordt verleend zonder akkoord van de gemeente. De verantwoordelijke wethouder is verrast, voelt zich overvallen en noemt het een bedenkelijk besluit. Gemeenten willen dat er landelijke regels komen voor de bouw van sociale huurwoningen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt in Nieuwsuur dat sociale huurwoningen die gebouwd worden door beleggers vaak toch onbetaalbaar worden. Beleggers mogen servicekosten rekenen bovenop het maximale huurbedrag voor sociale huur. En zo worden vele sociale huurwoningen opgeleverd die te duur zijn voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Minister De Jonge van Volkshuisvesting wil in 2024 een nieuwe definitie van sociale huur vastleggen. De Amerikaanse president Biden heeft zijn handtekening gezet onder een zwaar bevochten investeringsplan. Het parlement kon het lange tijd niet eens worden over de wet, maar ging onlangs toch akkoord. In totaal wordt er 750 miljard dollar geïnvesteerd, onder meer om klimaatverandering aan te pakken. Ook worden er grote bedragen gestoken in zorgverzekeringen, het drukken van medicijnprijzen en het terugbrengen van het begrotingstekort. Een Duitser die twee jaar geleden in de stad Trier op voetgangers inreed... is veroordeeld tot levenslang. De aanslagpleger reed eind 2020 met een SUV op hoge snelheid door de binnenstad... en raakte tientallen mensen. Er vielen vijf doden, onder wie een baby. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan moord op vijf personen... en aan poging tot moord op 18 anderen. Het weer, koelt af naar 17 tot 21 graden. Morgen eerst in het noordoosten mogelijk nog wat zon, verder wolken en buien. Mogelijk later op de dag ook wat onweer. Het wordt 20 tot 27 graden.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 Hey, I'm in to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? it. Got me acting hella thotty. So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self control. I got time today. I got time today. I got time. Oh, I, I got time today. I, got I can't wait to come out and play. Ooh, yeah.